Brandsen met het NOS-journaal. Het maagdhuis in Amsterdam zal tot morgen blijven zitten. De rechter bepaalde vanmiddag dat de bezetters uit het universiteitsgebouw mogen worden gehaald. De studenten willen pas maandagmiddag om 12 uur het maagdenhuis verlaten. Actiegroep Foodwatch sleept de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor de rechter. Foodwatch zegt de voedselautoriteit ten tijde van het schandaal rond Willy Celte te hebben gevraagd om informatie over producten waar mogelijk paardenvlees in zat. Volgens Foodwatch wilde de NVWA niet meewerken. De voedselautoriteit zou onder meer bang zijn voor reputatieschade voor Nederlandse bedrijven in het buitenland. Vleeshandelaar Willy Selten werd afgelopen week veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Hij verkocht paardenvlees als rundvlees. Oud-ombudsman Marten Oosting gaat de commissie leiden die onderzoek gaat doen naar de zogenoemde Teven-deal. In de nasleep van de deal die Teven in 2000 als officier van justitie sloot met een drugscrimineel, stapte minister Opstelten en staatssecretaris Teven vorige maand op. De commissie gaat kijken naar de juridische houdbaarheid van de deal, het bedrag en de geheimhouding. Ook de manier waarop de Kamer is geïnformeerd wordt onderzocht. Het eindrapport wordt nog dit jaar verwacht. In de eredivisie is PSV een stap dichter bij het kampioenschap gekomen. De Eindhovenaren wonnen thuis met 3-1 van PEC Zwolle. Doelpunten voor PSV waren van Wijnaldum, Brenet en De Jong. Van der Werf scoorde voor PEC. Als Ajax morgen verliest van Heracles, dan is PSV kampioen. Gebeurt dat niet, dan kunnen de Eindhovenaren het over een week afmaken. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en koelt het af tot minimaal 8 graden. Morgen is er eerst nog wat zon in het oosten. Daarna raakt het bewolkt en valt er lokaal wat regen. Het wordt 12 tot 15 graden.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 for free. good life free. Comfortable as I am, I need your reassurance. And comfortable as you are, you can't If I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I'd choose to go. And if I like rejection, I'd audition.